en daarna brand hebben gesticht in de flat in de wijk Kanaleneiland. De OM denkt dat hij daarvoor ruzie met haar had. Dat wordt de man zwaar aangerekend dat hij opzettelijk brand stichtte... en daarmee omwonenden in levensgevaar bracht. Zijn dochters verklaarden dat hij waanideeën zou hebben... maar in het Pieterbaancentrum zijn geen stoornissen ze vastgesteld. Justitie eist ook 13.000 euro schadevergoeding voor een agent... die gewond raakte toen hij de brandende flat was ingegaan. Op een middelbare school in Rotterdam is een jongen neergestoken bij een vechtpartij. Volgens de politie is hij afgevoerd naar het ziekenhuis, maar hij was nog wel aanspreekbaar. Agenten zijn nog op zoek naar de dader. De steekpartij was op een locatie van het Wartburg College in het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander. Defensie neemt passende maatregelen tegen zes mensen die zich hebben misdragen. De studenten en een kaderlid van de Nederlandse Defensieacademie... photoshopten materiaal uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder nazi-materiaal. Ze stuurden kwetsende beelden rond via WhatsApp. Staatssecretaris Visser van Defensie wil niet zeggen welke maatregelen ze neemt. Ho Chi Minh, de vroegere revolutionaire leider van Vietnam... wordt opnieuw gebalsemd. Oom Ho, zoals die wordt genoemd, ligt in Hanoi in een mausoleum. Hij overleed in 1969 en werd destijds gebalsemd door de Russen. Rusland heeft het, geeft het lichaam een nieuwe behandeling... zodat Ho Chi Minh weer een lange tijd toonbaar blijft. Het weer vanmiddag verspreidt nog wat buien... met plaatselijke kans op onweer. Van het westen uit vaker zon en het wordt 19 tot 22 graden. Morgen eerst zonnig, later wat stapelwolken en lokaal een enkele bui. En morgen ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In Noord-Holland staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 4 kilometer. En de vertraging is daar 10 minuten. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen ook alweer 10 minuten oponthoud... tussen Badhoevedorp en de afrit AMC. En 10 minuten vertraging op de A10, de ring van Amsterdam bij de Koentunnel. Er is één tunnelbuis dicht. Je kunt alleen nog via de rechter parallelbaan.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 Zit met niemand maar mezelf in die race En al mijn day ones zijn er nog steeds En ik heb zoveel moois om mij heen Maar ik heb no time to waste Ja, nu gaan we heel hard blank gaan sparrowen Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard blank gaan sparrowen Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Valencia, midden februari. Ik loop een blokje om in de nacht. Ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het pak. Nu ben ik back. back. Secure in the back. Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek Ik leef voor die stress, ik paid voor die stress Ik ben niemand maar mezelf in die race En al mijn day ones zijn er nog steeds En ik heb zoveel moois om mij heen Maar ik heb no time to waste Ja nu gaan we heel hard plank gaan sporen Liefde die ik voel die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo um, Paris, midden februari ik ben onder invloed in de nacht Ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag Nu ben ik back, terug met mijn zakelijke pas En de financiële status dan niet matcht met mijn gedrag Bescheiden, ze kunnen je vertellen Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen Hold ik ben aan het bellen, they like oh no Tien kop voor een show Ik breng die rappertjes naar school We make money, make money, borrow ik ben met mijn young bro, jij weet zijn idee one, Jij weet alles a one, jij hoopt dat je mee kan Maar we moeten gassen, maar nigga, je deed lang niet real You'd zeg het je net een Jamaica. Ja, nu gaan we heel hard blank gaan sporen Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard blank gaan sporen Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo rood. Ik heb heel hard blauw gaan zwanger. Ziekte die ik voel, die was niet altijd zo lekker. Nu ik op de stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever zo solo. I left my home still as a child. I walked a thousand sorry miles to wait for my father to gather up his tools. said, my boy, you gotta run Don't wait for me, don't wait for mom We'll come get you when it's safe for us to move So I waited many years Held back the pain behind my tears For my father to come find me like he said And in that time I was alone So many a different kind instead And at the time I didn't know Just how hard the wind could blow Towards disaster And the things that I would see never found my father.